Er worden steeds meer drugs in de haven onderschept... en in de stad zelf zijn volgens Abu Taleb geregeld schietpartijen... die te maken hebben met drugshandel. De vier regeringspartijen besloten begin februari al om extra klimaatmaatregelen in de stijgers te zetten. Dat heeft ChristenUnie-leider Segers gezegd bij Pauw en Jinek. Gisteren werden de doorrekeningen van het klimaatakkoord pas bekend. Maar in stilte is al gewerkt aan flinke aanpassingen. Want volgens Segers zagen de regeringspartijen al aankomen dat de voorstellen nog niet genoeg zouden zijn. De Britse premier May stelt voor om de brexit uit te stellen tot 30 juni. Gisteravond stemde het Lagerhuis tegen een no-deal brexit. Dus de meeste parlementariërs willen de EU niet verlaten... zonder dat er afspraken liggen met Brussel. Vandaag zal het Britse parlement stemmen over uitstel. Mocht daar een meerderheid voor zijn, dan is het nog de vraag... of de EU akkoord gaat. De Senaat in de VS heeft een resolutie aangenomen om te stoppen met de militaire steun aan Saoedi-Arabië voor de strijd in Jemen. Volgens de Senaat schendt president Trump de grondwet, omdat niet hij, maar het congres bepaalt of de VS zich in een oorlog mengt. Het Witte Huis heeft al gezegd dat Trump zijn veto zal uitspreken over de resolutie. Het weer vanuit het westen gaat het de komende uren overal regenen en harde waaien. En dat kan extra drukte opleveren in de ochtendspits. Het is vanmiddag 8 tot 12 graden. Pas laat in de middag en vanavond wordt het droger. En ook morgen en in het weekend blijft het regenachtig en onstuimig. Na het weekend wordt het rustiger en droger.